Mariel Hageman met het NOS-journaal. Zes oud-gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister Opstelten. Ze vinden dat Opstelten een ambtsmisdrijf heeft gepleegd... in het onderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demming. Volgens de gevangenisdirecteuren probeert de minister het onderzoek te frustreren. Demming was tien jaar secretaris-generaal op het ministerie van Justitie. In die periode deden twee Turkse mannen aangifte tegen hem van misbruik... toen ze minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Minister Opstelten heeft verschillende keren opgemerkt dat het onderzoek tot niets leidt. De nieuwe Botlekbrug in Rotterdam ligt bijna op zijn plaats. Vanmorgen was er tegenslag toen een van de kabels brak. De plaatsing is nog niet helemaal afgerond. De brug hangt nu goed boven de nieuwe plek, maar pas als het water het laagste punt bereikt kan Rijkswaterstaat de brug laten zakken. De nieuwe oeververbinding in de A15 naar de Maasvlakte wordt een van de grootste hefbruggen van Europa. Op het hoogste punt is hij 65 meter hoog. Het aantal schotten dat bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven horen lijkt toe te nemen. Een meerderheid van 54% is tegen de afscheiding, blijkt uit de laatste opiniepeiling. Een week geleden nog leek het onafhankelijkheidskamp aan de winnende hand. Schotland beslist over vijf dagen via een referendum of het uit het Verenigd Koninkrijk treedt of er deel van blijft uitmaken. In de eredivisie heeft Ajax na twee nederlagen op rij weer gewonnen. In de thuiswedstrijd tegen Heracles werd het 2-1. De ploeg uit Almelo is na vijf duels in de eredivisie nog zonder punten. FC Twente heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Op eigen veld werd Go Eagles met 2-1 verslagen. Het weer. De wind neemt in kracht af. Vannacht wordt het nevelig. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden en in het noorden en oosten kans op wat regen.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 Het komende in de mix. De Global House Vibes met DJ Malzo. Mag ik een heel groot applaus. DJ Malzo in de mix hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Baby, put it on me, man. Can't make the feet man without feeling. Don't give me love baby. Put it on me, man. Can't make the feet man without feeling. Don't give me love baby. Put it on me, man. Can't make the feet man without feeling. Don't give me love baby. Put it on me, man.